7 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet verzet zich tegen het overhevelen van internationale vluchten van KLM naar Air France. Franse piloten zijn tegen bezuinigingen en willen dat er minder vluchten vanaf Schiphol en meer vanaf Parijs vertrekken. Maar minister Dijsselbloem laat dat niet zomaar gebeuren. Volgens hem zijn we er niet om problemen van de Fransen op te lossen. De luchtmachtdagen in Leeuwarden gaan vandaag en morgen gewoon door... ondanks de crash van een Zwitserse straaljager gistermiddag. Zwitserland doet niet mee. De collega's van de neergestorte piloot hebben afgezegd. De F-5 belandde in een vijver nadat straaljagers van de Zwitsers elkaar raakten tijdens een routineoefening. De piloot wist zich met zijn schietstoel in veiligheid te brengen. Hij raakte lichtgewond aan zijn enkels. Duizenden mensen hebben in de Amerikaanse stad Louisville afscheid genomen van Muhammad Ali. Zo'n 14.000 mensen waren bij de islamitische uitvaart om de bokslegende te herdenken. Later vandaag is er een veel grotere dienst in het stadion van Louisville. Muhammad Ali overleed een week geleden. Hij was 74. Vandaag gaat een van de belangrijkste snelwegen van Frankrijk weer open. De A10 tussen Parijs en Bordeaux. De weg was de afgelopen tien dagen afgesloten omdat het wegdek flink was beschadigd door de hevige regenval. De A10 is een belangrijke route voor veel Nederlanders die naar het zuidwesten van Frankrijk reizen. David Guetta heeft gisteravond de aftrap gegeven voor het EK voetbal. Met een optreden onder de Eiffeltoren opende de DJ het fanplein van EK-supporters in Parijs. Er kwamen zo'n 83.000 mensen op af. De bezoekers werden extra streng gecontroleerd... naar aanleiding van de terreuraanslagen vorig jaar november in Parijs. Het EK begint vanavond met de wedstrijd tussen Frankrijk en Roemenië. Het weer de dag begint op veel plekken met zon. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en s'avonds kan het in het westen licht gaan regenen.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 Carta me liga, mas tá tem balada. Tem Gustavo Lima até de madrugada dançar, pular. Que hoje vai rolar um tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê Gustavo Lima e você tchê tchê tchê tchê tchê FM, Zon, zee, zandvoort en zomerhit.